4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Amsterdam is de huldiging van Ajax begonnen voor het behalen van de landstitel. De festiviteiten zijn voor het eerst weer op het Museumplein... en niet zoals vijf jaar geleden naast de Johan Cruijff Arena. Het plein stroomde aan het begin van de middag vol met fans... en de gemeente Amsterdam heeft op het Museumplein gratis watertappunten geplaatst. De huldiging duurt tot ongeveer half zes. De Tweede Kamer eist opheldering over de cijfers die staatssecretaris Harbers deze week presenteerde over criminaliteit onder asielzoekers. Daarin zouden ernstige delicten, zoals verkrachtingen en kindermisbruik, zijn weggestopt onder de categorie overige zaken, helemaal onderaan de lijst. En vrijwel de hele Tweede Kamer wil zo snel mogelijk uitleg van Harbers en een debat. Burgemeester de Blasio van New York stelt zich kandidaat voor het presidentschap van de VS. Hij is de 23e democrat die zich voor het Witte Huis meldt. Hij is bezig aan zijn tweede en laatste termijn in New York. Onder andere de democratische kandidaten zijn oud-vicepresident Joe Biden... en oud-presidentskandidaat Bernie Sanders. En de Belgische koning Albert moet een dwangsom betalen... zolang hij DNA weigert af te staan voor een vaderschapstest. Een vrouw claimt dat Albert haar vader is... maar de koning weigerde zelfs na het hoge beroep om een DNA-test te doen. Het Hof van Beroep in Brussel heeft er nu een dwangsom van 5000 euro per dag opgezet. Delphine Bowel van 51 probeert al jarenlang te bewijzen dat Albert haar vader is... en voerde daar meerdere rechtszaken over. Haar moeder zou een verhouding hebben gehad toen Albert nog prins was. Het weer nog, vooral in het westen en het zuidwesten zon... maar vanuit het noordoosten neemt wel de bewolking toe. In het eh, oosten en het noordoosten valt mogelijk wat regen. Het is 13 tot 17 graden. Morgen gaat het of 16 en wisselend bewolkt. In het weekend warmer, maar dan ook kans op een onweersbui.